Een nooit genoeg geprezen band. En die hebben fantastische nummers gemaakt, maar niemand kent ze. En daarvoor zit ik hier. Ik ben Jan de Maaier, alias meneer Zee, en ik ga jullie verborgen parels laten horen die ik gevonden heb. Eh, het kan zijn dat je van sommige parels denkt, ja, die zit al lang in mijn kas, of zit zelfs in mijn ring of aan mijn oorbel. Maar ik ga toch proberen om jullie te verrassen met fantastische nummers. En het volgende nummer is van Hans Mortelmans, mijn hele goede vriend en fantastische muzikant ongelooflijk onderkend hier in Vlaanderen, maar maakt fantastische nummers. En hier stikt hij een beetje de draak met de dood. Ze zeggen dat je dood ze en je god de grond in. Dat je dan terugkomt als een biest of een spin. Ze zeggen dat je dood ze en je god de grond in. Dat je dan terugkomt als een biest of een spin. Als dat zo is en ik lever geen zwaan, of ook geen keken of een bavillon. Mijn moeder zei, en dan morgen konijn, maar niet een bit, dat is wat ik wil zijn. Dan kan ik buiten in de binnen van de Greta, like in een hamburger of een pita. Mager spritten en morgen een schrik, als ik buiten baat ik zal die morgen dik. Wij zal het weer vroegen konden notaris. Zij de duivel mocht van mijn dromedaris. Ik vroeg het doek om de kastelein. Mijn uitworm, dat is waar dat een wou zijn. Maar ach, hier de tijd van de naak moet verrijten. u dat en de wel vergeten. In een dromedaris mensen deer. Dat is de slaaf en de narapeer ik hun buiten in de pillen van de Greta, Lek in een hamburger of een pita. Morgen spreken en morgen een schrik. Als ik buiten dan baat ik zal je morgen dik. Voor een ding zal ik van mijn lijven niet vergeten. Ik zal nooit baten in het gat van proleiten. Ik kies voor de mokkers van de hoogste stand. Al hun dikke billen vullen konden standaard jou als een bedwens. Zijn ik heel respectabel, ik deal het bed met een hoogste nadel. Ik leef mijn leven op grote voet en heel mijn bekken zit vol met blauw bloed. Des van te buiten in dat billen van de Greta, lijkt in een hamburger of een pita. Morgen spreken en morgen een schrik als ik baat, dan baat ik zo hier mordik. de grenzen niet zal verleggen. In welk bed ik later ook verblijf, nooit zet ik mijn tanden in de vent. Zijn laaf, niet op de vent, stof wel te veel Dat baart ik in geen honderdduizend jaar, want altijd dat daar komt en in mijn mond. Dat is niet goed, dat is niet gezond. Nee, ik ga buiten in de billen van de Greta. lijkt in een hamburger of een pita. Morgens sprieten en morgen een schrik. Als ik baten, baat ik zal morgen Baten in de billen van de Greta. Laat in een hamburger of een pita. Morgens sprieten en morgen een schrik. Als ik baten, baat ik zal salimor dik. Niet ik hem baten in de billen van de Greta. Laat in een hamburger of een pita mager spritten en morgen een schrik. Als ik buiten hem, baat ik die morgen. Als ik baat hem, baat ik zal Ja, mannetjes, ik hoop dat je een tijd genomen hebt om hier even goed naar te luisteren. Fantastische tekst, ongelooflijke muziek van Hans Mortelmans. En ik ga er al iets bij zeggen. Op 1 november ga ik op het kerkhof van Ruppelmonde mogen zingen eh, op de Réveil. De op 1 november. En ik ga dan ook een nummerke van Hans Mortelmans coveren, wil zeggen vertolken in mijn eigen taal, in het Krubix. Het volgende liedje wil eh, ik je ook laten horen. En dat is van een Belgische band en dat is de jeugd. Mannetjes, ik geloof nog dat de rock nog niet uit de Belgische muziek is verdwenen. Luister maar eens goed. een nummerke van Ichiba, nee, Chibi, Ichigo en Jan Paternoster. Fantastisch. Ongelooflijk rocken. En het doet mij denken aan Kaat van Stralen, die ik deze zomer op het, eh, in, eh, in, in West-Vlaanderen daar, Elpmees, het festival, Dranouter natuurlijk, heb gezien. Eh, dat was vergelijkbaar, houd u vast, vergelijkbaar met de band die ik ooit op Torad zien spelen heb Rage Against the Machine. Datzelfde gevoel overkwam mij daar op Dranouter bij het, bij het zien en het horen van Kaat van Stralen. Fantastisch. Het volgende nummerke is een nummerke dat ik eigenlijk ontdekt heb met dat ik, eh, op het moment dat ik met de Michel Spisses aan het babbelen was. Michel Spisses is een bassist geweest van meneer Zee en de Bonken. En die heeft ongelooflijke muzikale kennis. En die was tegen mij een uitleg bezig. Ik heb er niks van verstaan, want op de achtergrond speelde deze nummerke. The Voids. Father Electricity. ga dat nummer hier afronden, want ik weet dus niet of dat Gulle dat ook zo schoon vindt, of zo graaf vindt als ik dat vind. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Ja, en dat vind ik zo boeiend, dat muziek, dat de ene dat ongelooflijk vindt en de ander zegt, wat een scheidnummer is dat. Ik hoop dat ik de meeste mee heb dat deze een fantastisch nummer was. En ik laat het meteen volgen door iemand die ook eh, mijn botten doet trillen, want ik denk dat dat ongeveer mijn criterium is. Als het mijn botten doet trillen, dan doet het mij iets. Dan, dan vind ik het goed. En iemand die dat heel goed kan, is Nick Cave. top of mine. I start to cry. I start to cry. Well, here walking, walking barefoot across the boards, all through this lonesome night. attention, please. Beste fijnproever, leuk u te mogen begroeten op de website van Atelier Joris. Altijd dagverse producten, uitstekende service, een uitgebreid assortiment en steeds de nieuwste trends om u nog meer culinair te verwennen. Wij zien jullie graag terug in de winkel atelierjoris.be, Dorpstraat Basel. Thank you. Pascal van PNB Verzekeringen geeft een lift aan zijn buurvrouw. Ah, merci hè. Maar wanneer Pascal probeert te schakelen, grijpt hij per ongeluk de hand van de buurvrouw. Oeh, sorry. En de buurvrouw verschiet, ah. waardoor Pascal verschiet. Ah. En samen schieten ze in het gat van hun voorleer. Mon van Pascal. Ja ja, Pascal van PNB Verzekeringen is net zoals u. Daarom weet hij exact welke autoverzekering u nodig heeft. Ontdek alle info en voorwaarden van onze autoverzekering op pv.be. Uw verzekeringskantoor Verbraken en Partners. Onze Lieve Vrouwenplein 25 in Kruibeke. PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen. From Her to Eternity. Ik denk dat de mensen mij zien als een passionele mens. En ik denk dat ik mezelf ook tot die categorie moet gaan rekenen. Ik hou ervan als er passie ergens in zit. Dat is ook hoe dat ik vertel. En dat is ook hoe dat ik, wat ik respecteer of, fantastisch vind in een artiest die zijn hart smijt, die zich smijt, die zijn hart erop legt, erin steekt, dat vind ik fantastisch. En iemand die dat ook gedaan heeft met zijn muziek is Captain Beefheart. is hier komt de, misschien de meest poëtische zin aller tijden. Her eyes are a million blue miles. look at her and she looks at me. In her eyes, I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes, yeah, her eyes, her that she says she loves me. zeer, zeer oplettende luisteraar heeft misschien gemerkt dat ik eigenlijk een fout heb gemaakt in het uitspreken van de titel. Het is Her Eyes Are a Blue Million Miles. Ik, vind nog eens, ik ga het nog één keer doen. Her eyes are a blue million miles. Kijk er maar eens gooien. Ehm, ja, ik ga, ik ga direct ook iets zeggen over het volgende nummer. En ik moet een kleine, kleine anekdote bij vertellen. Ik kwam uit een tijd Ehm, ik bedoel, ik heb even gewoond in Antwerpen en dat was mijn tijd. ja, eh, als ik zelf in de twintig was. En ik woonde in Antwerpen en dan waren er van die optredens op zondag. Dat heette ook Stichting Zondag. Er waren over in Antwerpen allemaal free podia. En dan mochten iedereen eh, een gedichtje opdragen, een likken brengen, een verhaal vertellen. Ongelooflijk. En één keer per jaar zetten ze ook een tent ergens. En op een keer stond die voor het eh, Museum voor Schone Kunsten En, en er stond een kleine jongen. Het was, dat was geen jongen niet meer, het was een man, een jonge man. En die had ook ehm, een bassist bij. Ja, die stonden daar met twee te wachten en die waren zoal wat stemoefeningen aan toen En die, die die met zijn stem heel rare dingen. En ik dacht, amai, hier gaan we goed mee lachen. Ik zette mij op de eerste rij om naar te luisteren, want ik dacht echt dat dat echt over te lachen ging zijn. Dat was heel raar dat hij zijn stem aan het opwarmen was. En die begonnen te spelen en dat was ongelooflijk. Ik was, ik was, ik, ik, ik, werd gewoon in de grond getimmerd door Gregory, Frateur. Desmona, mannetjes. Desmona's Belgisch. Who knows where the time goes? across the morning sky. All the birds, they are leaving. How can they know when it's time to go? before the winter fires will still be lingering. Ooh, I do not count the time. Who knows where the time? to go. But I will still be here. I have no thoughts, no thoughts of leaving. I do not count the time. Who knows where the time goes? Who knows where? till it's time for us to go. And through the winter until the birds again return spring. I frateur ooit op café een duet gezongen hebben. En heel de café eh, was, was echt zo astonished. Die zei, oh wauw, die zijn hier een fantastisch duet aan het zingen. Dat was vooral de Gregory natuurlijk en ik in iets mindere mate. Maar alleszins, ik heb me toen nog afgevraagd, gaat die mens hier, die jonge man hier, gaat die ooit wel eens doorbreken? Die verdient hem, want die ongelooflijke stem. Bij hem is het toch gedeeltelijk gelukt om wat door te breken met Desmone. Een andere jonge man die ik niet gekend heb, eh, omdat ik ook niet van zijn tijd was, eh, dat is Nick Drake. En Nick Drake, was is een jongen die maakte fantastische muziek, poëtisch, gecombineerd met virtuoos gitaarspel. Maar, maar die werd niet erkend. Niemand zei, of ja, er waren niet genoeg mensen blijkbaar die hem zeiden hoe goed dat wel was. En die jongen heeft het einde aan zijn leven gemaakt. En nogthans, zijn muziek is tijdloos. Betty came by on her way. Said she had a word to say. about things today. And fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose.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 Ik heb in mijn leven zelf ook wel wat donkere, zeg maar, zwarte periodes gekend. En een van die periodes ben ik doorgekomen, heb ik overleefd, zou ik bijna zeggen, door geen gevoelens niet meer toe te laten en ook geen gevoelens niet meer buiten te laten. Gewoon een muur, een muur. Niks kwam binnen, niks ging nog buiten. Tot ik in eh, in de studio zat in Leuven. Zo'n klein cinemakken waar ze een film op zetten van een Lars von Trier, mij nog onbekend. Maar ik ging kijken omdat ik toen al zwaar fan was van Björk. En die speelt daar in een personage in die film, hè, Dancer in the Dark heet het, eh, die, die niet anders als ellende kant, eh, miserie tot en met, maar wat er echt blijft boven water houden dat is de muziek die ze overal in herkent. Hier is Björk met Kvalda. hoogtepunt en tegelijkertijd ook laagtepunt van de film. Ik ga er niks over zeggen, want dan geef ik van alles weg. Ben ik tot in huilen uitgebarsten. Dat was echt een dam die openbrak. Ik ben er beginnen schreeuwen. Mijn t-shirt was zo nat als een dweil, ongelooflijk. Eh, mijn, mijn gevoelens kwamen allemaal naar buiten en daarna heb ik ook wel wat gevoelens terug binnengelaten. Fantastisch eh, nummer, een eh, fantastische film van twee ongelooflijke mensen met een, in een glansrol, Björk. maar tijd voor een beetje humor, ook heel belangrijk in muziek. En deze, deze gaat eigenlijk over, ehm, ik zal het vrij vertalen in het Kruiwiks, hoe komt dat mijn non die blaft als jij hier in de buurt bent? Now you say you never met my wife, you ain't never seen her before. say you ain't been hanging around my crib. Well, here's something I want to know. I want to know what in the world is going down. How come my dog don't bark when you come around? I got the baddest dog, he'll bite anybody. He bit my little brother, took a chunk out of my old sweet little mother. He bit the mailman, he sees him every day. He takes one look at you, he wanna jump up and play. Now, I ain't got a clue as to what you putting down, but how come my dog don't bark when you come around? My dog is dangerous, try to set people straight. Even bought a bad dog sign and hung it on the gate. Here you come tripping about a quarter to nine, full of that night train wine, trying to slide past the sign. My dog there nodding off ain't paying you no mind. That's my dog. When I come home, he don't sleep that sound. How come my dog don't balk when you come around? I still don't like it. I don't dig it one damn bit. Where you and my dog so tight, something don't fit. Now I slip through the alley. I call my dog. Say, get up off your rusty dusty. Move a little faster to your old master, your coyote you. He took one look at me, he growled, and he ran straight to you. Now somebody's been confusing my poor hound, and I wanna know what's going down. How come my dog don't bark when you come around? Maybe I better call up Jacoby and mine. Ik ga dit nummer wat inkorten, want mijn tijd zit er bijna op. Eh, hoe komt dat mijn hond niet blaft als jij binnenkomt? Fantastisch nummer van Dr. John. Maar ik wil nog iets zeggen over het volgende nummer. Ik heb ooit mandolinelessen gepakt tijdens corona. En dat was online. En er komt zo eh, een meisje eh, vanuit, vanuit Spanje. Uh, kon, kon ik ermee chatten. En die en die bleek eh, ook een Vlaamse moeder te hebben. En die bleek een Vlaamse moeder te hebben van een Vlaamse grootmoeder, van een Vlaamse overgrootmoeder. En had u vast, die tapte pinten in café De Halve Maan in Kruibeek. Het was ongelooflijk die ontdekking. Ik heb er zelfs een foto van gezien, van die overgrootmoeder voor dat café. Fantastisch. Dus deze meisje, een ongelooflijk talent, die nu stilletjes aan aan het doorbreken is, die er overgroot moet... Die, he, die heet dus gewoon Kruibeekse Roots, hadden vast voor Laia Escartin, die samen met zus een ongelooflijk duet brengt. Kunnen we het nog helemaal? to start to radio.